Ember Brandsen met het NOS-journaal. De Europese Centrale Bank overlegt vandaag opnieuw over de situatie bij de Griekse banken, melden bronnen aan de NOS. Mogelijk wordt er nog meer geld gereserveerd om de banken van voldoende papiergeld te voorzien. Het is onzeker of de banken in Griekenland maandag wel opengaan. De Grieken hebben de afgelopen dagen massaal hun geld van de bank gehaald. Facebook-gebruikers krijgen een Amber Alert vanaf vandaag direct op hun tijdlijn te zien. Amber Alerts worden gebruikt om vermiste kinderen op te sporen. Het bericht verschijnt direct bovenaan de site of app van de ruim 7 miljoen Nederlandse Facebook-gebruikers. Tot nu toe kregen alleen de 167.000 volgers van de Amber Alert Facebook-pagina de meldingen te zien. Nederland is het eerste Europese land dat Amber Alerts op deze manier gaat verspreiden. In de Verenigde Staten en Canada gebeurt dat al langer. Kinderen onder de 12 moeten de mogelijkheid krijgen om euthanasie te plegen. Dat vindt de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde volgens de Volkskrant. Op dit moment is de minimumleeftijd voor euthanasie in Nederland 12 jaar. Als jongere kinderen die uitzichtloos lijden willen sterven, dan mogen artsen niets doen. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde wil dat die leeftijdsgrens verdwijnt. De vereniging wil dat artsen per geval bekijken of het kind zo'n beslissing kan maken of niet. De ruimtesonde Venus Express heeft nieuw bewijs gevonden voor het bestaan van actieve vulkanen op Venus. Volgens ruimtevaartorganisatie ESA is het het meest overtuigende bewijs tot nu toe. Er zijn zeker 1600 vulkanen op de planeet, maar hoeveel daarvan actief zijn was tot nu toe moeilijk aan te tonen. De ruimtesonde heeft de temperatuur op Venus op meerdere dagen gemeten en grote verschillen daartussen wijzen volgens deskundigen op vulkaanuitbarstingen.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 Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat tussen Voorthuizen en Hoevelaken 4 kilometer file. Er staat een busje met een lekke band op de rechte rijstrook daar. En een lange file op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Hilversum en Knoopend Lunette 14 kilometer door een ongeluk.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 naar CFM Jazz. Fred Kroosberg presenteert al 22 jaar dit heerlijke programma op de zondagochtend tussen 10 en 12 uur. Vandaag gaat hij er nog één keer voor. Namens het bestuur van CFM Zandvoort en natuurlijk namens al zijn collega's danken we hem hartelijk voor zijn inzet. Fred, we zullen je missen, maar uh, je komt vast nog wel eens buurten. Welkom bij ZFM. Twee uur van 10 tot 12 met Fred Koosberg en het jazzteam. Vandaag een presentatie met een persoonlijk tintje. Na 22 jaar ZFM Jazz en omringd door het huidige jazzteam... een laatste uitzending. Blue Alert van Madeleine Peru heeft u als opener gehoord. Maar we gaan nu door met een van degenen die ik het meest heb gedraaid... en dat is Billie Holiday. En dat is One for My Baby en One More for the Road. I've got the world on a string. sitting on the rainbow. Got a string around my finger. Lucky me. Can't you see that I'm in love? I've got a song to sing. I can make that rain go anytime. Move Three there's no one in the place except you and me. So set 'em up, Joe. I've got a little story you all know. We're drinking, my friend to the end of a brief episode. Make it one for my baby and one more. drop another nickel in the machine. I'm feeling so bad. I wish you'd make the music dreamy and sad. could tell you a lie You've got to be true to your code. Make it work. So thanks for the cheer. I hope you didn't mind my bending your ear. This torch that I found must be drowned. Oh, it's soon make it one. Oh, my baby, and one more. simply gotta listen to me until it little mind by bending your ear. This torch that I found must be drowned, or it soon might explode. Make die dame, ja. Ze heeft even vakantie. Billy Holiday was dat. Luisteraars. Een man die al eh, ja, zo'n 15 jaar in Zandvoort woont. Hij is dus niet per spoor gekomen vandaag. Hij is gewoon aankomen wandelen. Dat is eh, aan Adam Spoor. Adam, welkom. Ja, ja ik, eh, ik ben hier natuurlijk om getuige te zijn... van de laatste uitzending van Fred Kroonsberg. Ja. 22 jaar lang zondagmorgen een jazzprogramma verzorgen. Nou, dat eh, is nogal wat. En, een mijlpaal, hoe lang ben jij al bezig? Eh, eh, nou ik, eh, ik heb geen tijd meer op het ogenblik. <laughs> Oh, je doet het ook. Okay. Je bent even gestopt. ik, ben, eh, ik, ben, gestopt, want ik, ik, ik, moet, ik ben eigenlijk iedere zondag gaan spelen. Dus dan wordt het een beetje te druk. Ja, luisteraars, voor degenen die Adam kennen... het is natuurlijk ook een muzikant. Het is niet alleen maar een presentator eh, hier bij Zeer van Zandvoort geweest. Maar hij, hij speelt nog altijd saxofoon, toch, Adam? Ja, natuurlijk. En ik zing. Ik had vandaag ook wel willen zingen voor Fred. Maar op zondagmorgen valt dat natuurlijk niet mee. <laughs> je was niet helemaal best... En, eh, nou, technisch was het ook niet mogelijk. Maar ik wou nog even eh, op Fred terugkomen. Eh, Fred heeft een ongelofelijke kennis van de jazzmuziek. En zijn smaak van de muziek, dat is ook wel mijn smaak. En niet alleen het feit, elke keer zijn we natuurlijk alle twee... geboren en getogen Haarlemmers die in Zandvoort wonen. En nou ja, omdat ik... ik denk, nou, ik moet toch wat voor hem zingen. Hè? Maar dat doen we dan maar via een cd'tje. Ja. En dat is een cd'tje dat is uitgekomen in, ik geloof in 1998. Een cd'tje met D'tje, hè, toch? Met, met Descartes <laughs> ja. en, en, en Paul Hoeken en Frans van Tongeren. En daar zing ik... Eh, nou, luister. En speelsaxofoon natuurlijk ook. Nou, kijk. Eh, I've got a world on a string. Ja, precies. rainbow. Helemaal van Fred Kansbergen, toch? Allemaal Zo. voor Fred. I've got the world on a string, sitting on the rainbow. Got a string around my finger, lucky me. Can't you see that I'm in love? I've got a song to sing, I can make that rain go. Anytime I move my finger, what a world, what a life, I'm in love is a wonderful thing If you can only hold that string I'll be silly so and so If I should ever let it go Oh, I've got a world on the string Sitting on the rainbow Got a string on my finger What a world, what a life I'm in love On the rainbow. Got a string around my finger, lucky me. Can't you see that I'm in love? I've got a song to sing, I can make it rainbow. Anytime I move my finger, what a world, what a life. I'm in love. Life is a wonderful thing. If I can only hold that string silly so and so if I should ever let it go. I've got a world on a string, sit on the rainbow. Got a string around my finger. What a world, what a life. Lucky me, can't you see? What a world, what a life. I'm in love. World on a String. Eh, Adam Spoor was dat. Uh, nou, je mist hem nog steeds deedje zeker. Hè? Want uh, ik, het was toch wel een fenomenale trompetist, hè, toch? Ja, de, de kaarten... De, ja, beter was het niet, hè? Of, ja. Hoe lang, hoe lang, is hij er al niet meer? Want hoe lang is dat weer Hij is overleden 2000... Ja, want ik weet, ik weet nou, niet. Ik geloof 2000. Nog niet zo heel lang geleden, hè, toch? Eh Nee, eh, hij is 77 geworden. Maar ja, ik weet het niet meer precies of dat uh, drie jaar oh, geleden... Eh, of vier jaar geleden is. Ik, in ieder geval 2011. Voor de luisteraars die dat niet weten... het was ook ooit de trompetist van de Dutch Winkel Fantastisch. Descartes. En Adam, bedankt voor jouw ja, inbreng. graag gedaan. Maar Fred heeft nog veel meer collega's. Want Peter Boer zit ook tegen, over, tegenover mij. Peter. Ja. Ehm, en wat heb jij van ons meegenomen, of van Fred meegenomen, zo moet ik het zeggen. Nou, om iets te bedenken op, bij het afscheid van Fred is natuurlijk eh, lastig, maar ook weer heel makkelijk. Ehm, waarom ben ik hier gekomen? Fred heeft mij eh, eh, hier naartoe gelokt. En onze Met allemaal snaaien, want er staat allemaal snaaien. Ja, dat, ja, Nee, heeft mij ooit binnengehaald bij, bij deze club... omdat we allebei duidelijk interesse hadden in deze muziek. En we hebben nog één gemeenschappelijk ding. Fred is eh, eh, ooit eh, ook als slagwerker bezig geweest. En dat is onze gemeenschappelijke noemer en deler, zal ik maar zeggen. En verder komt onze muzikale smaak erg overeen. En ik dacht vandaag, uit de, wat ga ik nou doen? Ik ga het ook een beetje in de titel zoeken, klein beetje. Ehm, dit is een ode aan alle mensen die muziek maken bij, eh, bij eh, radiostations waar ze het allemaal in hun vrije tijd doen... zijn allemaal een klein beetje gek. Omdat ze eh, alle tijd en energie erin steken om steeds meer programma's te maken. Dus ik dacht, ik ga iets draaien van een mevrouw die vet ook regelmatig draait. Melody Gardot, Baby, I'm a Fool. little game to you All the time I thought you gave your heart I thought that I would do the same for you Tell the truth, I think I should have seen it coming from a mile away When the words you say are, oh, baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love gave a thought to fascination, I would know it wasn't right to care. Logic doesn't seem to mind that I am fascinated by a love affair. Still, my heart would benefit from a little tenderness from time to time, but never mind. Cause baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall love. Um, Een heel goedemorgen. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. U luistert naar Melody Cardo. Ook ik ben hier eh, vandaag uh, te ere van Fred. Fred heeft me gevraagd om te komen en een aantal eh, nummertjes mee te nemen... die mij aan hem doen herinneren. En als je over Fred gaat nadenken, dan ga ik ook nadenken over wat Fred een mooie uitzending noemt. En Fred, als je Fred een mooie uitzending wil geven, dan moet je een live nummer draaien. Dan moet je Ella Fitzgerald meenemen en dan moet je een big band meenemen. Daarom het eerste nummer wat ik ga draaien is een nummer van Duke Ellington... samen met Ella Fitzgerald en u hoort hem nu Ella aankondigen... en daarna komt het nummer Let's Do It. We innocently standing by, or rather came to be entertained or uh, to listen. Uh, and we'd like to have uh, a personality take a bow. Ladies and gentlemen... the very, very, very first lady of song, Miss Ella Fitzgerald. Merci beaucoup. When the little blue bird who has never said a word starts to sing, spring, spring. When the little blue bell in the bottom of the dell starts to ring, ding, ding. When the little blue clerk in the middle of his work sings a song to the moon above, it is nature that's all simply telling us to fall. do it. Even educated, please do it. Let's do it. Let's fall in love. Pain the best upper sets. Do it. Lithuania. doctors down in Luisteren naar Ella Fitzgerald, Duke Ellington... live van de Côte d'Azur. Ehm, als je um, terug gaat denken, dan moet ik ook terugdenken... aan mijn, eh, mijn eerste uitzending toen Fred me uitnodigde... En om gewoon even te komen kijken. En Fred liet me eigenlijk gelijk een aantal nummers uitzoeken van zijn cd's. Ik weet niet meer welke nummers ik toen heb uitgekozen... maar ik weet wel dat Stan Getz erbij zat. Dus het volgende nummer is ook een live nummer. En het is een nummer van uh, Stan Getz live in, in Paris... En um, u gaat luisteren naar een Grand Amour. Merci, bonsoir. Nous voudrions jouer un morceau de Antonio Carlos Jobim. un grand amour. Mm. Ja, goedemorgen dames en heren, lieve luisteraars. Eh, mijn naam is David Habig. Ook ik heb natuurlijk eh, wat nummers bij elkaar gesprokkeld. Eh, en ik heb met name gedacht aan wat gaat Fred zo direct doen. Lekker op vakantie natuurlijk. Hij is een vaste fan van lekker naar de zon gaan. En daar heb ik ook een beetje over nagedacht. Ehm, ik ben acht jaar geleden bij de studio gekomen, bij ZFM. En heb daar Fred leren kennen natuurlijk. We draaiden in het begin heel veel samen. Ehm, en Fred eh, kon de nieuwe muziek die ik meebracht eh, over het algemeen wel waarderen. Dat was niet bij iedereen zo. <laughs> Ehm, en eh, daar dank, dank ik hem ook voor, omdat ik mijn vrije ding kon doen. Ehm, en zodoende heb ik ook wat dingetjes meegenomen. we gaan beginnen met Easy Living van Billie Holiday. what it Easy Living dus. Dat is eh, denk ik wat Fred zo gaat doen. Lekker eh, genieten in eh, Slovenië was het geloof ik. Hij knikt ja. Ehm, en ik had nog een ander nummer voor hem klaarstaan. Dat is wel een beetje in mijn, in mijn eigen straatje. Dan I'm Walking van Squitte. What say we open up this evening with a real free swing and blues number called I'm Walking. seven minutes left. What can we blow in seven minutes? Well, you came to me from out of nowhere, my fit. Yeah. Yeah. All right, let's do that. Beautiful ballad. Out of nowhere. Ja? Ja, je mag. <laughs> nou, uh, we zijn bezig met een uh, uitzending die is helemaal opgedragen aan... Uh, man van dit eerste uur van ZFM Jazz, Fred Kronsberg. Fred gaat eh, het team verlaten. Dat doet hij nadat hij eh, eerst jarenlang zorgvuldig een team heeft opgebouwd... waar hij eh, met een plezier op kijkt. En hij kan met een gerust hart vertrekken, vindt hij zelf. En ik heb gekozen om in zijn geest een stukje te draaien van een laten we zeggen, een tijdgenoot. Hij is niet meer onder ons, Dean Martin. En ik heb een stuk gekozen. Dat is uh, een beetje calypso-achtig, een vrolijk stuk. Zing, eh, zing, boom. Zing, zing, zing, zing, zing, zing, zing, boom. Zingen, zingen, zingen, zingen, zing, boom. A funny melody that keeps you singing. Zingen, zingen, zingen, zingen, zing, boom. And in your memory it keeps on ringing. Zing a zing a zing a zing a zing Can work a charm when I'm and I'm too hot or clinging. So take the one you love and start to dance. You will find a one-way ticket to romance. While music is playing and dances are swaying, a gay caballero may feel Cupid's arrow. You dance with a new love, you may find a true love who will say I do love and make your heart go sing a zing boom. Zinger, zinger, zinger, zinger, zing, boom. You can't escape it once the music gets you. Zinger, zinger, zinger, zinger, zing, boom. You can't forget it for it never lets you. Zinger, zinger, zinger, zinger, zing, boom. And if you're worried or if anything upsets you, there's one thing that will chase away the gloom. Zinger, zinger, zinger, zinger, boom. Thank is playing and dances are swaying. A gay caballero oh, may feel Cupid's arrow. Oh. You dance with a new love, you may find a true love who will say I do love and make your heart go zing a zing boom. Zing a boom, zing zing boom. Zingen, zingen, zingen, zingen, zing, boom. Can't escape it once the music gets you. Zingen, zingen, zingen, zingen, zing, boom. Can't forget it cause it never left you. Zingen, zingen, zingen, zingen, zing, boom. And if you're worried or if anything upsets you, there's one thing that will chase away the gloom. Zingen, zingen, boom, zingen, zingen, boom, zingen, zingen, boom. Zingen, zingen, boom, boom. Ja, zingen, zingen, boom, boom. Ik ga nog een stukje draaien voor eh, Fred. En dat is dan eh, opgehangen aan het feit dat Fred mij... voor ik eh, de eerste keer aan deze microfoon kwam... een aantal eh, avonden heeft onder, onderricht... in het de draaien van plaatjes en wat je wel moet doen en wat je niet moet doen. Allerlei tips en trucs geleerd. En vooral geleerd om het programma zo soepel mogelijk laten, laten draaien. En dat heb ik natuurlijk gevonden in A, de titel... en B, de muzikant... En C, het feit dat wij aan deze tafel ook uh, jazz-saxofonist hebben... maar ook uh, saxofoonliefhebbers. Dus eh, er zit niets anders op dan ehm, te draaien... Ben Webster, Teach Me Tonight. Wederom een mooi live nummer. En deze keer van Ben Webster. Ik ga verder met, eh, met een ander ehm, nummer van een big band. Want zoals ik toen straks al zei... Fred houdt ook enorm van big bands. En in elke uitzending vindt hij moet een, eh, moet een big band nummer zitten. Nu heb ik vorig jaar samen met Peter een eh, uitzending gemaakt... Heel, geheel gewijd aan big bands. En in de voorbereiding van die uitzending kwam ik een, een album tegen... van Glenn Gray en de Casa Loma Orchestra. En daar ga ik nog een nummer van draaien. En dat heet de Swinging Sounds of the Great Bands. came from nowhere the night that we met. was like a melodious plea, mm, sweet moan sound that wasn't meant for me. Why is it always reminding me of a love dream that never could be? Ja, het eerste uur gaat alweer eh, ten einde. En we horen Louis Armstrong. Maar ik wil even een aantal namen noemen van degene. Ik doe het in tweeën eerste uur de helft van de lijst van de medewerkers... die de afgelopen jaren van Jazz hebben verzorgd. Rob van der Goes, bedankt. Wouter van der Goes, Henk Stroobach, Daniel Huijing, van de Geus... Pieter Karsdorp, Marco Vreeburg, Dirk van Dijk... Rob Zijlstra, Chris Gulliks, Hans en Nels Sandbergen... Tom Hendricks, Peter van Litsenburg, Ad van Antwerpen, helaas overleden. Ron Mensen, Daniel Lefferts.